Man met het NOS-journaal. In een stad in de buurt van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn twee mensen omgekomen. Waarschijnlijk bij een luchtaanval. Volgens de Saoedische autoriteiten werd in de stad een woonwijk getroffen. Daarbij raakten ook twaalf mensen gewond. De aanval wordt door de autoriteiten een grove schending van het internationaal recht genoemd. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is niet duidelijk. De slachtoffers bij Riyadh zijn de eerste doden in Saoedi-Arabië van deze oorlog. Op Schiphol is een toestel met 268 Nederlanders aangekomen uit Qatar. Ze zaten vast sinds vorig weekend de oorlog in het Midden-Oosten begon. Een vliegtuig van Defensie brengt vandaag mensen die gestrand zijn van Oman naar Egypte. Bij een ongeluk in Heijen is de Limburgse gouverneur Emiel Roemer gewond geraakt. Hij heeft enkele ribben en een elleboog gekneusd. Een auto reed achterop de dienstauto van Roemer. De bestuurder van de andere auto moest naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Ook morgen rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg en tussen Den Bosch en Bokstel. Gisterochtend ontspoorde een goederentrein bij Vught. Daardoor kwam het treinverkeer stil te liggen. De herstelwerkzaamheden aan het spoor duren langer dan gepland. ProRail verwacht dat er dinsdagochtend weer treinen kunnen rijden. NS zegt dat de reisplanner vanavond wordt bijgewerkt. Op het WK Allround is de titel zowel bij de mannen als bij de vrouwen naar een Noorse schaatser gegaan. De Nooren Sander Eitrem en Ragne Wiklund wonnen het goud. Tijdens het toernooi namen ook enkele grote namen afscheid. Martina Sablikova en Miho Takagi zetten een punt achter hun carrière. Ook voor NOS-verslaggever Bert Maalderink was het het laatste toernooi.